Al negens met het NOS-journaal. De Europese regeringsleiders hebben in Brussel ingestemd met de brexit. Als ook het Britse parlement akkoord gaat met een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU... bestaat de Unie eind maart uit nog maar 27 lidstaten. Premier May spreekt van een nieuw begin voor haar land... maar EU-voorzitter Juncker noemt de brexit een tragedie. Ook premier Rutte noemt het Britse vertrek een nederlaag en een verlies. Het aantal meldingen van phishing neemt weer toe... Volgens vier grote banken en de politie was er in de afgelopen jaren sprake van een daling. Maar dit jaar groeide het aantal gevallen weer van het onderscheppen van privégegevens met nepmails. Dat blijkt ook, blijkt ook uit de fraudecijfers. In de eerste helft van dit jaar werd er voor een groter bedrag gefraudeerd dan in heel 2017. Het aantal wietplantages in België groeit en Nederlandse criminelen spelen daar een belangrijke rol in. In Antwerpen zijn dit jaar alleen al bijna 100 Nederlanders aangehouden in verband met drugshandel. Dat meldt het programma Reporter Radio vanavond op NPO Radio 1. Niet alleen nam in België het aantal wietplantages toe, ze werden ook steeds groter. Bovendien worden de plantages niet langer alleen in de grensstreek opgerold, maar in heel België. Volgens de Belgische justitie verschuift het probleem naar Wallonië. Rusland zegt dat opstandelingen in Syrië gisteravond raketten met chlorine hebben afgevuurd op de miljoenenstad Aleppo. Er zouden ruim 100 gewonden zijn. De Russen zeggen dat de raketaanval kwam vanuit een gebied dat gecontroleerd wordt door rebellenbeweging Al-Nusra. De rebellen spreken van leugens. In Oeganda zijn tot nu toe 29 slachtoffers geborgen na de bootramp op het Victoriameer. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog op, want er worden nog mensen vermist. Het schip kapseisde gisteren in de buurt van de Oegandese hoofdstad Kampala. Het was slecht weer en er waren veel te veel mensen aan boord, zegt de politie.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 En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze veilig rijden autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig. Bereken je premie op aanwb.nl slash autoverzekering.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 El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de no sé, un besito bien suavecito, bebé.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 ik al mijn cash, yeah. Ik heb de formule, je kan rekenen op beide De rode city, geef me vleugels, want ik race je zo voorbij Die breker is van mij, ik kan niet winnen van de best, gozer Ik snij je af, grap, ik heb niet eens een mes nodig Van een whole crew, hou mijn hoofd cool de jongste speler in deze game Maakt niet uit of ik het volgende keer weer zo doe De Grand Prix Formule 1 Hoe ik ook cruise, man ik rijd zo smooth Pak een jullie op deze race Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden me zo goed Maxi neemt de beker mee Max Verstappen, Max Verstappen droom wat ik voor de prijs krijg Als ik rij is het de mijne, komt de prijs eis Als ik binnen lijnen rijk, kijk hoe ze mij prijzen Kijk je nog van kleins af aan, ze zeggen ik ben de beste dat ik lijk Maar paar kilometers erbij, just go with the flow Ja die meet die niet is er iemand vergeleken met mij En ik ben down en ik ben kapitein van de whole crew In de nieuw en de old school, en met zoveel bloed uit Spanje Doe het voor oranje, doe het voor je land Dat fucking folks niet dan je shit Ben op dreef en ik pop een campagne shit Pak het de winst en we poppen champagne in mijn circuit win ik de strijd van je. Welkom in mijn game, welkom in mijn genre. Tijd van een whole crew, hou mijn hoofd cool. De jongste rijder in deze game. Maar niet uit vind ik het volgende keer weer zo doe. De Grand Prix Formule 1. Hoe ik ook cruise, man, ik rijd zo smooth. Pak een jullie op deze race. Ik ben nog maar net begonnen, ze vinden me zo goed. Maxi neemt de beker mee. Max Verstappen, Max Verstappen.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 You may think that I'm a loser, but I don't really care. may think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. On babies get higher than the background singer singing.